Mark Hokker met het NOS Journaal. Voedselwaakhond Food een e-mailactie gestart voor het btw-vrijmaken van groente en fruit. Het is een reactie op de plannen van het nieuwe kabinet om de btw op voedsel te verhogen van 6 naar 9 procent. Volgens de waakhond kan er zo wat worden gedaan tegen de grote prijsverschillen tussen junkfood en gezond eten. Sinds de eeuwwisseling zijn groenten 50 procent duurder geworden en fruit 41 procent. Ongezond eten wordt juist goedkoper, zegt Foodwatch. Telecomaanbieder T-Mobile mag bundels blijven aanbieden waarbij het streamen van muziek niet ten koste gaat van datategoed. Organisatie Bits of Freedom vroeg aan toezichthouder ACM om die bundels te verbieden, omdat volgens Bits of Freedom in de Europese regels staat dat alle dataverkeer, inclusief muziek, gelijk moet worden behandeld. De ACM is het daar niet mee eens en zegt dat de Europese regels veel soepeler moeten worden geïnterpreteerd. Turkije heeft een journalist van de Wall Street Journal bij verstek veroordeeld tot ruim twee jaar cel voor het verspreiden van terroristische propaganda. Hij schreef in 2015 over de oplaaiende strijd tussen Koerdische separatisten van de PKK en de Turkse overheid. De hoofdredacteur van de Wall Street Journal noemt de veroordeling ongefundeerd. Volgens hem is het artikel objectief en onafhankelijk. In het centrum van Leeuwarden is gisteravond een man van 35 omgekomen door een misdrijf. Hulpdiensten probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Kort daarna werd in Leeuwarden via Burgernet opgeroepen om uit te kijken naar een blanke man met een pitbull. Bij een vergadering van werkgeversvereniging KNV Taxi staken vandaag zo'n 100 taxichauffeurs voor meer loon. Vakbond FNV Taxi had een ultimatum gesteld dat vanochtend afliep. Volgens de bond wordt de actie klein gehouden, zodat, die bijvoorbeeld vervoer, zodat bijvoorbeeld vervoer van zieken en gehandicapten door kan gaan. De taxichauffeurs eh, willen een loonsverhoging van 3 Het weer, veel bewolking, af en toe regen en het waait flink. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen eerst nog regen, later meer zon en opnieuw maximaal 17 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Langzaam rijdend verkeer bij knooppunt Velzen.